Clemens Peters met het NOS-journaal. De Turkije zeggen dat de man die zich maandag bij een concert in Manchester oplies, eh, kort geleden in Istanbul is geweest. Wat hij daar deed is niet bekend. Er is geen bewijs dat hij bijvoorbeeld in Syrië is geweest... om opdrachten of training van de terreurgroep IS te krijgen. Abedi reisde vanuit een Europees land naar Turkije. Vier dagen voor de aanslag keerde hij met een overstap in Düsseldorf... terug in Groot-Brittannië. Informateur Schippers voert de druk op op de politieke partijen om tot een meerderheidscoalitie te komen. Schippers roept de partijen op om te bewegen, want zonder beweging eindig je volgens haar met een minderheidskabinet en dat wil niemand. Schippers herhaalde nog eens dat de partijen uit hun comfortzone moeten komen en niet alleen moeten vertellen wat ze niet willen. Morgen gaat de formatie verder. De Amerikaanse president Trump heeft de Europese NAVO-lidstaten opnieuw opgeroepen om hun financiële bijdrage aan de NAVO flink te verhogen. De Amerikanen betalen nu het grootste deel van die rekening en Trump wil daarvan af. Hij is in Brussel, waar de regeringsleiders van alle NAVO-lidstaten bij elkaar zijn voor een topoverleg. Het is voor de NAVO de eerste keer dat ze met Trump vergaderen. De Russische veiligheidsdienst FSB zegt dat ze vier terroristen heeft opgepakt... die een bomaanslag in het openbaar vervoer van Moskou wilden plegen. De vier zouden lid zijn van de terreurgroep IS. Ze komen uit Rusland en uit één land of landen in Centraal-Azië. Volgens de FSB werden ze vanuit Syrië aangestuurd. De 18e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door TJ van Garderen. In een strijd met vijf bergbeklimmingen liet hij een groep met favorieten achter zich. Dumoulin staat nog steeds bovenaan het klassement en rijdt dus nog altijd in de roze trui. Morgen en overmorgen volgen meer Belgische etappes en zondag is de afsluitende tijdrit in Milaan. Het is zonnig met 21 graden in het noorden tot 25 in het uiterste zuiden. Op de Wadden is het iets frisser. Morgen wordt het 22 tot 27 graden.